7 uur. Dielke samen met het NOS-journaal. Op veel plaatsen tot overlast geleid. Kelders zijn ondergelopen en straten stonden blank. In het Gelderse Terwolde is een molen afgebrand. Vermoedelijk na een blikseminslag. In Apeldoorn en omgeving zijn bomen op huizen en op de weg terechtgekomen. Ook hagel veroorzaakte schade. Op sommige plaatsen kwamen hagelstenen naar beneden die zo groot waren als pingpongballen. Regisseur Wes Craven is overleden. Craven maakte vooral naam in het horrorgenre. Hij was de man achter succesvolle filmreeksen A Nightmare on Elm Street en Scream. Craven was al langere tijd ziek, hij had een hersentumor. Wes Craven was 76 jaar. Terreurgroep Islamitische Staat heeft in de Syrische stad Palmyra opnieuw een tempel vernield. Het is de 2000 jaar oude tempel van Bel, de grootste tempel in het UNESCO-gebied. IS veroverde Palmyra in mei en heeft sindsdien meerdere historische bouwwerken vernield. De premier van Dominica heeft delen van het land tot rampgebied verklaard. Dominica is zwaar getroffen door de tropische storm Erika. Er zijn zeker 20 doden en nog 50 mensen worden vermist. De hulpverlening komt moeizaam op gang omdat de wegen en het belangrijkste vliegveld van het eiland beschadigd zijn. De hoogste berg van Noord-Amerika krijgt een nieuwe naam. Mount McKinley in Alaska gaat officieel Denali heten. Dat is de oorspronkelijke Indiaanse naam en betekent de hoge. Vandaag begint president Obama aan een driedaags bezoek aan Alaska. Hij is de eerste president die de Noordpool bezoekt. Het weer, stevige onweersbuien trekken over het noorden en oosten van het land. Er kan veel neerslag vallen met windstoten en grote hagelstenen. Later vanochtend trekken de buien weg. En dan breekt vanuit het zuiden de zon door. Het wordt 24 tot 30 graden. In de namiddag en avond gaat het dan opnieuw onweren. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 5 kilometer. De A6 Lelystad naar Muiden. Vanwege wateroverlast tussen Lelystad en Almere Buitenwest 13 kilometer. Dat heeft ook wel te maken met het noodweer daar dus.